nieuws van 5 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. In Moskou zijn na zo'n 20 bommeldingen in totaal 10.000 mensen geëvacueerd. Drie treinstations, meer dan 10 winkelcentra en een gebouw van een universiteit zijn ontruimd. Het bleek om valse meldingen te gaan. Nergens werden explosieven of andere verdachte materialen aangetroffen. In Russische media zegt een bron van de opsporingsdienst dat er sprake is van telefonisch terrorisme. Het Verbond van Verzekeraars verwacht niet dat de schade als gevolg van de eerste najaarsstorm uitzonderlijk groot zal blijken. Een eerste officiële schatting komt pas morgenochtend. De storm leidde in diverse plaatsen tot overlast. Zo vielen bomen op auto's en lagen er bomen, takken, dekzeilen en andere rommel op de wegen. Enkele mensen raakten gewond, ook zijn auto's beschadigd door omwaaiende bomen. Ook het verkeer op het spoor, het water en in de lucht heeft last van de storm. Veer- en treindiensten zijn aangepast en op Schiphol zijn vluchten geannuleerd of vertraagd. Zeeuwen die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis kunnen weer terecht bij Emergus, de enige instelling voor geestelijke gezondheidszorg in de provincie. De patiëntenstop is opgeheven na een goed en constructief overleg, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. Emergus weigerde patiënten van Zilveren Kruis omdat die verzekeraar te weinig zorg zou hebben ingekocht. De vier partijen aan de formatietafel houden de hand te veel op de knip, zeggen andere partijen in de Tweede Kamer. Er is een begrotingsoverschot van zo'n 13 miljard euro voorspeld. Dat geld moet na jaren van crisis terug naar de burger, vinden PVV, GroenLinks, SP en PvdA. De formerende partijen vinden dat onverstandig, omdat daardoor de AOW en de zorg in 2060 niet meer betaalbaar zou zijn. Het weer, vooral op de Wadden, stormt het nog, maar ook daar neemt de komende uren de wind langzaam af. Het is wisselend bewolkt en er valt een enkele bui. Vanavond en vannacht verdwijnen landinwaarts de meeste buien. Morgen trekken veel buien van noord naar zuid over het land. Daarbij is ook kans op onweer. Het wordt morgen niet warmer dan 15 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is minder druk in de Randstad dan gebruikelijk. Alles bij elkaar nu 34 files. Dit zijn de files die eh, eruit springen. De A7 Hoorn-Zaandam tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Noord. 4 kilometer, 10 minuten extra door een spoedreparatie. Op de A15 Rotterdam-Gorkum zeker een half uur in de file tussen Knoppen Ridderkerk en Hardingsveld-Giessendam. 15 kilometer. En de A27 Almere-Utrecht een uur vertraging minstens tussen Hilversum en knooppunt Lunette na een ongeluk bij dat knooppunt. Er is maar één rijstrook open, mijt de A27 daar en rij om via bijvoorbeeld Barneveld over de A30.